Het voorstel haalde in het huis maar een krappe meerderheid... doordat bijna 40 leden van Obama's democratische partij tegenstemden. Veel parlementariërs vinden de plannen te duur... en vrezen te veel overheidsbemoeienis. Het verzet lijkt in de Senaat nog groter... maar toch zei Obama vol vertrouwen te zijn... dat zijn hervormingen het ook daar halen. Als de plannen doorgaan krijgen 36 miljoen Amerikanen... die nu nog onverzekerd zijn, een ziektekostenpolis. In Chennai in India is een Nederlander gearresteerd voor het bezit van kinderporno. De politie had via Interpol een tip gekregen van een Duitse kinderrechtenorganisatie. In het huis van de Nederlander en op zijn computer is pornografisch materiaal gevonden. Waar het materiaal vandaan komt wordt nog onderzocht. De man van 56 woont al 30 jaar in India. Hij werd in 2002 al eens gearresteerd voor kindermisbruik in een weeshuis. Op het bezit van kinderporno staat in India maximaal 7 jaar gevangenisstraf en een boete van 15.000 euro. De spanningen tussen China en India zijn opgelopen. Aanleiding is een bezoek van de Dalai Lama aan een regio in het noordoosten van India waarop ook China aanspraak maakt. De geestelijk leider van de Tibetanen is in Tawang, een stadje in de Himalaya vlakbij de Chinese grens. Duizenden boeddhistische monniken zijn naar Tawang gekomen om lezingen van de Dalai Lama bij te wonen. Volgens de regering in Peking ondermijnt het bezoek de territoriale eenheid van China. De afgelopen weken kwamen er uit de regio al berichten over illegale grensoverschrijdingen door militairen. Het weer blijft vrijwel overal droog. De zon breekt steeds vaker door en het wordt vanmiddag ongeveer 8 graden. Morgen verandert er weinig aan de temperatuur.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 Little dancer. Oh, that's positively therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz. Now that's jazz. Now you have jazz, want dit is CFM Jazz de zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort en goedemorgen jazzliefhebbers in ons hoge noorden die via internet naar een van de oudste jazzprogramma's in ons land beluisteren. Want CFM Jazz is al een heel lang programma. Het bestaat niet zo lang als de 78 toerenplaat, de allereerste grammofoonplaat geperst van Schelak. De platen, 25 of 30 centimeter in doorsnee, hadden hun beperkingen. Ze waren vaak niet tegen vallen bestand, maar erger was dat er maximaal zo'n 3 à 4 minuten muziek op kon. Dat is er dan ook de oorzaak van dat oude opname uit korte nummers bestaat. Maar er stonden vaak heel mooie nummers op en dankzij moderne technieken zijn zij gelukkig bewaard gebleven en op cd bijeengebracht. En daar ga ik er vanmorgen een aantal van laten horen. Het wordt dus een programma met een aantal korte nummertjes. Zoals de Elgana compositie Misty. Hier gespeeld door die mooie tenorsaxofonist Don Bias. Ah. Dat was de in 1977 al overleden blinde tenorsaxofonist. Een, <clears throat> sorry, en veelzijdig uh, rietblazer Roland Kirk. Met de ballad Someone to Watch Over Me. De meeste muziek van de tragische jazzzangeres Billie Holiday, die we tegenwoordig nog draaien, stond oorspronkelijk natuurlijk ook op schelkplaten. Luister naar de vrouw met de altijd herkenbare stem in It Had to Be You. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be me, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. for nobody else gave me a thrill with all your thoughts. I love you still. It had to be wonderful you.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 Wonderful. I feel the autumn breeze. It steals across my pillow as soft as a willow, the wisp. And in its song there is sadness because there's no you. The lone autumn trees. How softly they are sighing, for summer is dying, they know that in my heart there's no gladness because there's no you. The park that we walk in the garden we talk in, how lonesome they seem in the fall. The stormy clouds hover and falling leaves cover our favorite nook in the wall. In spring, we'll meet again we'll kiss and recapture the summertime's rapture we knew. And from that day, nevermore will I say there's no. en over herkenbare stemmen gesproken. Dit was natuurlijk Louis Armstrong. Ditmaal zonder trompet, maar alleen met zijn stembanden in There's No You. We gaan even naar de tijd dat de techniek langere opnamen mogelijk maakte. Het is 1953 en baritonsaxofonist Jerry Mulliken, leider van het pianoloze kwartet met trompetist Chad Baker, zit wegens drugsgebruik in de gevangenis. Het kwartet dat een contract had in de kleine jazzclub Hake in Los Angeles miste dus een speler. Maar de nachtclub-eigenaar wist een goede sidekick voor Chad Baker in de persoon van tenorsaxofonist Stan Getz. Ogenschijnlijk konden zij elkaar niet uitstaan en er was zo te zien ook geen klik tussen hen. Maar er werden mooie opnamen gemaakt. Zoals deze compositie van Mulligan, Soft Shoes. Mm-hmm. Thank you. Kennelijk boterde het zo af en toe toch tussen Chad Baker en Stan Getz. Want in 1954, een jaar later dus, speelde hij samen met pianist Fred Freeman, bassist Carlos, Carson Smith en drummer Shelly Mann in de Tiffany Club in L.A., waar deze mooie uitvoering van Gun with the Wind tot stand kwam. Ik zie hem nog draaien op mijn wankele koffergrammofoon een van mijn eerste jazzplaten van Schellak. Al Garner, volgens mij op een dekkerplaat. Helemaal grijs gedraaid en hier en daar een forse tik. Duur net aan drie minuten. Dankzij de techniek gered van de ondergang en op cd terechtgekomen. Al Garner met een opname uit 1949, The Way You Look Tonight. was altsaxofonist saxofonist Earl Bostic, een van de kampioenen op de breekbare zwarte schijven in de jaren 40 en 50. Van hem zijn bijna alleen maar korte opnamen te beluisteren vanwege de capaciteitsbeperking van de schelkplaat. Hij had een zeer specifiek schorre toon die hij bereikte met een speciaal riet in het mondstuk van zijn alt. Earl Bostic nam zeer veel populaire nummers op, zoals het net gedraaide Arrivederci Roma. De eerste geluidsopnamen werden gemaakt op door Thomas Edison in 1877 uitgevonden wasrollen. Die waren zeer kwetsbaar. En het was een grote stap vooruit toen in 1898 Emil Berliner patent aanvroeg voor een apparaat om geluid op platte platen vast te leggen. De grammofoonplaat was geboren. En zo kunnen we nog altijd de muziek horen van de ragtime pianist Scott Joplin Vooral bekend door het nummer The Entertainer uit 1902. Maar ik heb hier al een opname uit 1899. Scott Joplin met de Maple Leaf Rack. was zo'n kampioen van de zwarte schijven uit de jaren 20. De legendarische blanke cornetspeler Bix Beiderbecke, geboren in 1903 en door zijn onblusbare dorst al in 1930 overleden. Dankzij de techniek is deze Somebody Stole My bewaard gebleven. Dankzij de schellakplaat weten we ook dat pianist Dave Brubeck niet alleen in de weer is geweest met een trio en een kwartet, maar ook met een octet. Dat speelde zich af aan het begin van zijn jazzloopbaan in 1946. En Broebeck was met dit uit acht man bestaande ensemble zijn tijd ver vooruit qua stijl, arrangementen en klankkleur. Het waren grotendeels nog muziekstudenten en onder hen waren al Paul Desmond op alt en Carl Chader, niet als vibrafonist maar als drummer. In 1991 werden de teruggevonden opnamen geremasterd en op een cd uitgebracht en ik vind het een collectors item. Van die cd vandaag het octet van Dave Brubeck met Love Walked In. Dat was ter afwisseling een recente opname uit 1990 van de Canadese pianiste René Rosnes van haar eigen compositie Malaga Moon. Ze deed de inspiratie ervoor op tijdens een verblijf in het Spaanse Malaga toen die geel-witte schijf aan de avondhemel stond. Met mooie inbreng van sopraan-saxofonist Steve Wilson en tenorspeler Joe Henderson. Het eerste uur van deze CFM Jazz is bijna op tot aan nieuws en reclame. De Noord-Saxonist Ike Quebec, die vele jaren de directie van het Blue Note Jazz Label als adviseur heeft gediend. Hier te horen in een opname uit 1962 met Kenny Burrell gitaar, Wendell Marshall bas en Willy Bobo op drums in Going Home. Zover is het nog niet. Ik ben zo meteen weer terug.